van... Vijf uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Leden van Hamas hadden afgelopen zomer plannen om de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman om te brengen. Dat zeggen de Israëlische veiligheidsdiensten. Het zou een wraakactie zijn geweest voor de aanvallen van Israël op de Gazastrook. Vier mannen uit Bethlehem zijn opgepakt en inmiddels voorgeleid. Israël claimt dat de vier voornemens waren een raketwerper te kopen en die af te schieten op Lieberman als hij in zijn auto voorbij zou rijden. Immigranten in de Verenigde Staten komen in aanmerking om van de deportatielijst te worden geschrapt. En dat betekent dat ze voorlopig niet het land meer kunnen worden uitgezet. Het gaat om mensen die al minstens vijf jaar in de Verenigde Staten verblijven. De 11 miljoen illegale immigranten in Amerika hebben geen rechten. De Republikeinen erkennen dat de situatie een probleem is, maar ze zijn het niet eens met de manier waarop Obama het wil oplossen. En de Verenigde Staten heeft vijf gedetineerden uit Guantanamo Bay overgeplaatst naar andere landen. Vier van hen komen uit Jemen en het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer gevangenen uit dat land uit Guantanamo Bay vertrekken. President Obama wil zoveel mogelijk gevangenen later overplaatsen, zodat het detentiecentrum op Cuba eindelijk kan sluiten. De verwachting is dus dat er de komende weken meer gevangenen zullen weggaan. Enkele tientallen bewoners van het asielzoekerscentrum in Overloon zijn onder politiebegeleiding naar andere locaties gebracht om te voorkomen dat het opnieuw onrustig wordt. Woensdagavond braken massale vechtpartijen uit in het Brabantse asielzoekerscentrum. Tientallen mensen van verschillende nationaliteiten gingen elkaar te lijf. Vijftien mensen raakten licht gewond, drie asielzoekers werden gearresteerd. Het weer, het is tussen de 0 en de 5 graden. Op veel plaatsen is er vorst aan de grond en het kan ook mistig zijn.